Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Amerikaanse speciaalgezant Steve Witkoff gaat komende week met de Russische president Poetin praten over het plan om de oorlog in Oekraïne te stoppen. Dat zegt president Trump. Volgens hem zijn er vorderingen gemaakt in de gesprekken met Oekraïne en Europese leiders. Voor Oekraïne zijn er nog belangrijke pijnpunten in het 28-puntenplan dat de VS heeft voorgesteld. Zoals het opgeven van grondgebied en beperkingen aan het Oekraïnse leger. President Zelensky zegt dat hij daarover verder wil praten met Trump... op voorwaarde dat ook Europese bondgenoten aan tafel zitten. In Nijverdal is een explosie geweest bij een verloskundige praktijk. Dat gebeurde rond half tien gisteravond. Op dat moment was de praktijk geopend en zaten er mensen in de wachtkamer. Niemand is gewond geraakt. Er is wel een grote ruit gesneuveld. Volgens ooggetuigen zouden twee personen in donkere kleding zijn weggevlucht. Buitenlandse toeristen in de Verenigde Staten moeten vanaf komend jaar veel meer betalen om een nationaal park te bezoeken. Bij elf populaire parken gaat de prijs met 100 dollar omhoog. Een jaarkaart voor alle nationale parken kost nu zo'n 80 dollar, maar die wordt bijna drie keer zo duur. Voor Amerikanen blijven de prijzen hetzelfde. De Amerikaanse minister van Binnenlandse Zaken noemt het een eerlijke bijdrage aan het behoud en de verbetering van de parken. Eerder dit jaar heeft president Trump flink gesneden in het budget van de nationale parken. De problemen met de rioolwaterzuivering in het Brabantse Haps duren nog zeker tot vanmiddag. Het waterschap A en Maas heeft die tijd nodig om noodaggregaten te plaatsen. De zuivering werkt niet meer sinds een stroomstoring gisterochtend. 90.000 huishoudens is gevraagd om zuinig met water te zijn... en zo min mogelijk de wc door te spoelen. Het weer. Op veel plaatsen komt mist voor. Vooral in het noorden van het land kan dat dichte mist zijn.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 Maar jij er niet was. Dan was morgen, morgen waarschijnlijk weer zo'n dag. kan niet. koude buren. Lege flessen, lege flessen op de gang. Lange tanden, laten wat een muren Weinig zon, weinig zon en veel behang. morgen. Oh. Smiddags, s'avonds, maar vooral s'nachts.